Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In Den Haag wordt weer verder gepraat over de formatie. De partijleiders van PVV, VVD, NSC en BBB zaten gisteravond tot laat samen... om te praten over de financiën. Dus het is een kort nachtje geweest. Nou, ik heb twee uur geslapen, dus eh, ehm, de adrenaline gaat natuurlijk wel een beetje door je lichaam. Mm. Eh, maar ja, weet u, als, wij, eh, als het ons lukt, wat ik nogmaals van uitga... dat we de puntjes op de i kunnen zetten dan is het wel een eh, historische dag. Hè? De PVV die aan een kabinet deelneemt is natuurlijk iets geweldigs waar je als leider van die partij alleen maar van kan dromen. En als dat bewaarheid zou worden vandaag, dan is dat, eh, is dat eh, geweldig nieuws. Vandaag gaat het vooral over wie de premier moet worden van het nieuwe kabinet... en moet er een akkoord komen. Mogelijk wordt dat later vandaag of morgen gepresenteerd. Mensen in ons land zijn over het algemeen best tevreden met hun leven, blijkt uit cijfers van het CBS. Bij het onderzoek werd onder meer gekeken naar woonomgeving, sociaal leven en de balans tussen werk en vrije tijd. Dik 84% gaf hun leven een 7 of hoger. Volgens onderzoekers zijn er nog honderdduizenden mensen niet happy met hun leven, maar die groep wordt wel kleiner. Opnieuw een tegenvaller voor Visma Leasebike. De Nederlandse wielrenploeg zag gisteren al sprinter Olaf Kooi uitvallen in de Ronde van Italië... en heeft opnieuw een zieke. De Belg Kian Uitenbroeks was de koploper in het jongere klassement, maar kan niet meer verder. Hij is al de vierde Visma-renner die afstapt in de Giro veel Amerikanen zijn niet echt enthousiast over het optreden van hun minister van Buitenlandse Zaken. Dat optreden is hier letterlijk. Tijdens een bezoekje aan Oekraïne klom minister Blinken op het podium van een bar in Kiev om mee te spelen met een coverband. Je hoort hem hier op de gitaar en tweede stem. Die hij de wind van voren en niet eens over zijn zangkwaliteiten. Veel mensen vragen zich af of hij zijn tijd niet nuttiger had kunnen besteden... en noemen het een verspilling van belastinggeld. Het weer nog in het zuiden en midden van het land veel wolken en kans op een bui. Mogelijk ook met onweer.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 Daar wordt in 1907 voor het eerst Moederdag gevierd. Het is een idee van Anna Jarvis, die de wens van haar moeder wil vervullen. Een dag om het goede werk van moeders te herdenken. En dat doen we dan ook vandaag in deze aflevering van Triple Play. Triple Play. Triple Play. Kees de Haan. Ongeveer 43 landen vieren Moederdag, maar dat doen ze niet allemaal op dezelfde dag. Sommige landen vieren het al in februari, zoals in Noorwegen, terwijl anderen het pas in augustus vieren. Dat doen ze in delen van België. Mother's Day van Jay Real, met daarna de Rolling Stones met Mother's Little Helper. seems to save the day and send you on your way with a smile on your face, knowing you're hers. She knows just what to say, makes everything okay. She makes it go away, kisses it better. You were there right from the start till the end. Every day is Mother's Day, not one day in May. Every breath you take is hers. She always comes to save the day, send you on. you do. Pat your brow when you're ill because you couldn't. You always put me first in line, all of the time. You always held my hand, held my head, and made me who I am. Mijn moeder is een belangrijke factor in mijn leven, stelt Edcilia Rombly in een toelichting. Als alleenstaande vrouw heeft ze drie kinderen grootgebracht en dat was zeker niet altijd gemakkelijk. Ik heb er echt respect voor hoe zij dat in haar eentje heeft gedaan. Om jou te laten weten dat je alles voor me bent Vroeger maakte jij de regels, nu geef jij me wijze raad Ik vind altijd een weg, zolang jij naast me staat Er zijn van die momenten dat ik jou in mezelf herken Begrijp je zoveel beter zelf een moeder ben. in elke grijze harde tijd. Je hebt altijd alles gegeven, ik wil je echt nog lang kwijt. Ik weet dat wij elkaar waarderen, al wordt dat niet vaak gezegd. In ieder woord proef ik je liefde, onvoorwaardelijk en echt. Er zijn van die momenten dat ik jou in mezelf herken zoveel beter. waar bleef jij staan. Je leerde mij, zo in zijn leven. Dankzij jou kan ik de wereld. als Moederdag is een bijdrage van Rob de Nijs. Als moederdag alleen betekent bossie bloemen geven, omdat de bloemenman dat propageert. Terwijl er verder niemand al verandert in je leven, zodat je haar humeur constant versteert. Nooit een keer je voeten wegen, steeds er tegenin. Nooit eens denken om het licht. En elke dag weer zo'n gezicht. Als dat zo is, ja dan heeft moederdag geen zin. Als moederdag alleen betekent flessie parfum schenken, omdat dat in een advertentie staat. Terwijl je alle andere dagen nooit er eens wil denken, of alles voor haar wel plezierig gaat. Altijd weer je broertje plagen, knoeien met je pap. Elke dag een grote mond, nooit eens uitgaan met de hond. Als dat zo is, ja dan is moederdag een grap. Als moederdag alleen betekent lieve liedjes zingen, één dag in het hele lange jaar. Terwijl je rustig doorgaat met die irritante dingen Die altijd zo vermoeiend zijn voor haar Wil je nou je mond dus houden? Kom je nou of niet? Elke dag weer klierig zijn, één bonk voortdurend chagrijn. Als dat zo is, ja dan hoeft moederdag niet. Gerard Joling droeg deze song op aan zijn moeder. going to Triple play. Triple play. Triple play. Triple play. Triple play. We gaan naar Frankrijk, want ook daar vieren ze moederdag. Kenji Girac ontroerde iedereen met dit lied opgedragen aan zijn moeder. Quand j'ai froid, elle se fait lumière, comme un soleil dans l'existence. Quand j'ai mal, elle se fait prière, elle me dit tout dans un silence. Quand je souffre, elle souffre avec moi. Quand je ris, elle rit aux éclats. Mes chansons sont souvent pour elle, elle sera toujours ma merveille. Quand je ne suis pas à la hauteur, elle m'élève plus haut que le ciel. Son sang qui coule dans mes veines Et des souvenirs par centaines Berce mon cœur de mille étoiles Elle est ma quête, elle est mon graal Oh mon Dieu, laissez-les-moi Les beaux yeux de la maman Enlevez-moi même tout le reste Mais pas la douceur de ses gestes Elle m'a porté avant le monde Elle me porte encore chaque seconde Elle m'emportera avec elle je lui serai toujours fidèle. Quand je me blesse, elle est douceur, comme une caresse dans l'existence. Quand j'abandonne, elle devient lionne et me relève avec patience. Quand j'ai la folie des grandeurs, elle me ramène sans me faire mal. Elle est dans ce monde infernal, mon étoile parmi les étoiles. Oh mon Dieu! Elle me porte encore chaque seconde Elle m'apportera avec elle beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux. Elle m'a porté avant le monde Elle me porte encore chaque seconde Elle m'emportera avec elle Je lui serai toujours fidèle Ik weet niet hoe het met jou zit, maar dit nummer laat me altijd lachen. Aan het einde zegt hij, ik hou echt van je. Zijn er echt mensen die nep liefdesliedjes voor hun moeders maken? Christophe May met Maman. bon Dieu pour ne jamais voir l'enfer dans le verre de mes yeux. Alors je danse vers des jours heureux. Alors je danse vers et je m'avance vers des jours heureux. Je t'aime, je t'aime, maman, maman. Je t'aime passionnément. Je t'aime, je t'aime, maman, maman. Je t'aime simplement. Quand je regarde mon père et ses yeux amoureux, elle sera sûrement la dernière dans ses bras à lui dire adieu. Adieu. Elle a mal sans en avoir regarde faire, ferme les yeux pour qu'autour d'elle ceux qui la regardent faire n'y voient que du feu. Je t'aime, je t'aime, maman, maman. Je t'aime passionnément. Je t'aime, je t'aime, maman, maman. Je t'aime simplement. Je t'aime, je t'aime, maman, maman. Je t'aime passionnément. Je t'aime, je t'aime, maman, maman. Je t'aime simplement. J'ai pas su trouver. mais je pense être assez grand. Alors aujourd'hui j'essaie, tu l'as bien compris, je crois. Je t'aime en effet, tu l'as bien compris, je crois. Je t'aime pour de vrai. Je t'aime pour de vrai. Je t'aime pour de vrai. Je t'aime pour de vrai. Je t'aime pour de vrai. De Belgische zangeres Arno met schorre stem brengt ons een zeer ontroerend lied over de onvoorwaardelijke liefde die je voor je moeder kunt hebben. Oh, dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière L'amour, je trouve ça toujours dans les yeux de ma mère. dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. uit het verleden. Al in 1961 scoorden de Shirelles een top 10 hit met Mama Set. titelnummer van het album Tell Mama werd een van de grootste hits uit Etta James' carrière en werd haar eerste top 10 hit in vier jaar en haar hoogste single in de Billboard hitlijst. Sindsdien wordt de song beschouwd als een van haar klassiekers aller tijden. Het is de belangrijkste baan ter wereld en een baan die niet zoveel lof krijgt. Als je gezegend bent dat je je moeder nog steeds in je leven hebt, zorg er dan voor dat je haar eraan herinnert hoeveel ze voor je betekent. Michael Bublé met Mother. There's no other place where we take cover. And I know everybody's saying they got the best one, but that ain't true. Cause I do. like the angel I'm not you still held me There's nothing I could do, there's nothing I could say The words can float away through the years So I wrote them down for you here The person that I turn to And the person that I trust Voice inside my head When I think I'm giving up Mother There's no other place where we take cover. And I know everybody's seen they got the best one. That ain't true, cause I do. No matter where. En hij zijn moeder als vanzelfsprekend heeft beschouwd. sorry things didn't work out for you and my old man. Sometimes life don't turn out. say thank you as I wipe away the tears. I hear my grandson calling, so I guess I down in black and white. No phone call wouldn't cut it. Not the way I feel tonight. A letter to my mama from the bottom of my heart. The very bottom. In deze song neemt Merle Haggard de volledige verantwoordelijkheid voor zijn keuzes en heeft hij medelijden met zijn moeder die haar best deed. Niemand kon hem goed sturen, maar mama probeerde het. The first thing I remember knowing was a lonesome whistle blowing And the young'uns dream of growing up to ride On a freight train leaving town Not knowing where I'm bound And no one could change my mind but Mama tried The one and only rebel child From a family meek and mild My mama seemed to know what lay in store Spite of all my Sunday learning Towards the bad I kept on turning till mama couldn't hold me anymore. I turned 21 in prison doing life without parole. No one could steer me right, but mama tried, mama tried, mama tried to raise me better. But her pleading I denied, that leaves only me to blame, cause mama tried. daddy, rest his soul, left my mom a heavy load. She tried so very hard to fill his shoes. Working hours without rest, wanted me to have the best. She tried to raise me right, but I refused. And I turned 21 in prison, doing life without parole. No one could steer me right, but Mama tried, Mama tried, Mama tried to raise me better. But her pleading I denied, that leaves only me to blame, cause Mama tried. Geef me. Zo vaak denk ik alleen maar aan mezelf.